Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer is nog steeds het debat met premier Rutte aan de gang over de dividendbelasting. De oppositiepartijen hebben felle kritiek vanwege belastingafspraken met Shell. Vorige week zei Rutte dat hij niets wist over een afspraak over dividendbelasting. Later kwam hij daarop terug. De PVV diende vanavond een motie van wantrouwen tegen Rutte in. Die kreeg geen meerderheid, maar de linkse oppositiepartijen willen openheid over dit soort belastingafspraken. In Hoek van Holland is de noodopvang in gebruik genomen voor de zwanen die met olie zijn vervuild. Naar schatting 900 zwanen in de botlek zitten onder de stookolie. En ook nog eens 500 andere vogels. Op zijn vroegst donderdag kan de schoonmaak van de zwanen beginnen als ze zijn gekalmeerd. De verdwaalde potvis die sinds gisteren voor de kust van Den Helder werd gezien is dood. Volgens de stichting SOS Dolfijn is de potvis een natuurlijke dood gestorven... Het dier wordt naar Harlingen gesleept, waar hij wordt onderzocht. De komende ochtend begint een landelijke staking in het streekvervoer... nu de laatste gesprekken tussen bonden en werkgevers op niet zijn uitgelopen. Ongeveer 80% van de chauffeurs is aangesloten bij de vakbonden FNV en CNV... dus waarschijnlijk rijden er weinig of geen bussen. En ook regionale treinen kunnen uitvallen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijdt het stadsvervoer meestal wel... De chauffeurs eisen meer loonsverhoging en minder werkdruk. De FNV'ers staken voor onbepaalde tijd en de CNV-leden minstens tot vrijdag. En Argentinië en Kroatië hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. Argentinië won op de valreep met 2-1 van Nigeria. En Kroatië won ook zijn derde wedstrijd tegen IJsland. Werd het ook 2-1. De Kroaten zijn als eerste geëindigd in groep D. Zij spelen in de achtste finale tegen Denemarken en Argentinië moet het nu opnemen tegen Frankrijk. Het weer. Vanuit het noorden geleidelijk meer bewolking. De komende dag eerst wolkenvelden, later overal vrij zonnig.